Amerikaanse militairen waren bezig met een antiterrorismeactie. Of zij de leider hebben gedood is niet duidelijk. Er zijn berichten dat hij zichzelf heeft opgeblazen toen de Amerikanen hem bijna te pakken kregen. Bij die klap zouden ook een paar kinderen zijn omgekomen. De Amerikaanse president Biden geeft later vandaag meer uitleg. Een paar olieterminals in Europa hebben last van een digitale aanval. Ook zeker één terminal in Nederland, die in Terneuzen. Het is nog veel onduidelijk, zegt redacteur Joost Schellevis. De beheerder van de terminal in Terneuzen wilde ook eigenlijk niks over zeggen. Niks over kwijt. Ze, zijn, ze zeggen, ja, we zijn nu eerst bezig om dit probleem op te lossen. Dus ja, we weten nog simpelweg niet wat hiervan de gevolgen eh, zijn. Volgens het opslagbedrijf heeft alleen de olieterminal in Terneuzen problemen... die in Rotterdam en Amsterdam niet. Het ABN AMRO tennistoernooi dat maandag in Rotterdam begint... moet doen zonder Medvedev. De Rus van 25 heeft zich afgemeld. Volgens zijn manager zit hij er even helemaal doorheen... nadat hij de Australian Open finale had verloren van Nadal. En Marokko houdt zijn adem in. In het noorden van het land proberen reddingswerkers een jongetje van vijf te bevrijden uit een diepe waterput. Daar was hij dinsdag ingevallen. De smalle put is 35 meter diep de kleuter leeft nog wel. Hulpverleners hebben dat gecheckt door een telefoon aan een koordje vast te maken en die in de put te laten zakken. Het filmpje wordt massaal gedeeld op social media. Reddingswerkers die afdaalden kwamen niet verder dan 28 meter. Door zuurstofgebrek moesten ze weer terug naar boven. Met graafmachines proberen ze nu zo dicht mogelijk bij het jongetje te komen. Het weer, eerst nog nat, in de loop van de middag op steeds meer plekken droog. Komen vanuit het westen wat opklaringen het is een graad of 9. Morgen begint ook droog, maar smiddag zijn er weer flinke buien met kans op hagel en onweer. Het waait flink en het wordt een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog altijd file op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel.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 How are we standing from misery to this now? Cause we've been tempted to scream in this out loud. All we wanted was a place to feel like home. That's why we parted from our ways to heal our soul a small town miserable man that does what he can.